uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. China heeft het eigen Sinovac-vaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf drie jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste peuters worden ingeënt. In China kunnen op dit moment alleen volwassenen zich laten vaccineren. Volgens de directeur van Sinovac is het vaccin ook uitgebreid getest op kinderen... en is gebleken dat het voor hen net zo veilig en effectief is als voor volwassenen. De advocaat van de Nederlandse IS-vrouw Ilan B. is blij dat Nederland de vrouw met haar twee kinderen terughaalt uit Syrië. Ze zaten daar in een Koerdisch gevangenenkamp. De advocaat zegt dat ze nog geen contact heeft gehad met haar cliënt. Ilan B. wordt sinds 2016 in Nederland vervolgd... omdat ze zich aansloot bij terreurorganisatie IS. De rechtbank zei vorig jaar dat Nederland zich niet genoeg inspande om haar terug te halen. Kamerleden van de VVD en de PVV zijn niet blij met de overdracht. Op een zeiljacht bij Vrouwenpolder in Zeeland zijn negen illegale Albanese gevonden. De mannen waren waarschijnlijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De marechaussee noemt het een bijzondere vondst. De twee Nederlandse schippers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Een gewapende militie heeft in Burkina Faso naar schatting 100 burgers gedood. De aanval gebeurde s'nachts in een dorp vlak bij de oostgrens met Niger. De aanslag in Burkina Faso is nog niet opgeëist... maar in die regio zijn steeds vaker terreurdaden door jihadisten. De overheid heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen. In Amstelveen werd Ierland met 4-0 verslagen. Nederland speelt in de groepsfase van het EK ook nog tegen Spanje en Schotland.